Drie uur. Freddy van met het NOS Journaal. Op dit moment biedt minister Hoekstra de miljoenennota aan aan de Tweede Kamer. De vooruitzichten voor de economie zijn nog altijd positief... maar de Nederlandse economie is kwetsbaar voor verstoringen op de wereldmarkt. Het heeft koning Willem-Alexander in de troonrede gezegd. Hij sprak van een winstwaarschuwing voor de korte en lange termijn... in verband met de handelsconflicten en de brexit. Verder zei hij dat Nederland een land blijft van verstandige compromissen... in het brede midden. In die traditie is Nederland na de oorlog ook opgebouwd... en we zijn het verschuldigd daarmee door te gaan, zei de koning. In Tilburg mag de politie het komende half jaar mensen preventief fouilleren rond het Willemina Park. De burgemeester heeft dat besloten na een aantal geweldsdelicten in de buurt. Volgens Omroep Brabant zeker vijf. Zo werden onlangs twee mensen neergestoken en werd eerder iemand met een hamer geslagen. De incidenten zorgen voor onrust in de wijk rond het park in Tilburg. Een man uit Leens die in februari zijn zwangere vrouw wurgde... is veroordeeld tot 14 jaar gevangenisstraf. En dat is twee jaar langer dan het OM had geëist. Volgens de rechter heeft de man onvoorstelbaar leed veroorzaakt. Met name bij zijn twee zoontjes. De man van 30 had in februari ruzie met zijn vrouw. Die beschuldigde hij ervan dat ze een ander had. En tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijden veel minder treinen door een defect op een spoorviaduct. Medewerkers van ProRail ontdekten dat er bouten zijn losgeraakt. Om veiligheidsredenen is het treinverkeer aan het eind van de ochtend zo goed als stilgelegd. De spoorbeheerder houdt er rekening mee dat de herstelwerkzaamheden de hele dag gaan duren. Het heeft ook gevolgen voor treinverkeer in de rest van het land. Het weer tot slot, wolkenvelden vanmiddag, maar ook zon. In het noorden valt nog een enkele bui. En het is tussen de 15 en de 19 graden. Morgen ook kans op een bui in het noorden. In de rest van het land blijft het droog met nu en dan zon. En het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.